Carmen Verheul met het NOS Journaal. Het weer- en verkeersalarm zijn ingetrokken. Het KNMI en Rijkswaterstaat hebben daartoe besloten... omdat er geen sneeuw meer valt. De buien zijn via het zuidoosten van het land weg. Automobilisten wordt nog wel op het hart gedrukt alert te blijven en de weers- en verkeersinformatie voor vertrek te raadplegen. De treindienst is inmiddels op het overgrote deel van het spoorwegnet hervat, maar wel beperkt en onregelmatig. Spoorbeheerder ProRail raadt reizigers nog wel aan om de komende dag niet de trein te nemen als dat niet noodzakelijk is. Op Schiphol zijn 500 veldbedden neergezet voor gestrande reizigers. Veel vluchten zijn in verband met de sneeuw geannuleerd en veel vluchten liepen vertraging op. De 14-jarige zeilster Laura Dekker is terecht. Ze is opgedoken op Sint Maarten. Ze werd daar opgepakt nadat ze was herkend van het internationaal opsporingsbevel. Het meisje werd vrijdag opgegeven als vermist. Ze had een brief achtergelaten voor haar vader en 3500 euro aan contant geld opgenomen. Laura Dekker wilde solo de wereld rondzeilen, maar de rechter bepaalde anders. In Los Angeles is de Amerikaanse filmactrice Brittany Murphy overleden, vermoedelijk aan een hartstilstand. Ze was 32 jaar. Murphy brak door met films als Clueless en Eight Mile, waarin ze de vriendin van rapper Eminem speelde. Ze heeft bijna 40 films op haar naam staan en ook was ze een van de stemmen in de animatiefilm Happy Feet. Dit jaar was een topjaar voor de Nederlandse bioscopen. Met de feestdagen nog te gaan zijn er nu al meer dan 25 miljoen kaartjes verkocht. Ruim anderhalf miljoen meer dan in 2008. Nederlandse films deden het ook uitstekend. En het is nu al zeker dat er dit jaar meer mensen naar een Nederlandse film gingen dan vorig jaar.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 You're through. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. just stay violent storm conditions in the asteroid belt at this time. We may lose this valuable deep space communication link. Please be as brief as possible. Thank you.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 make it up. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. just I haven't met I could be your Casper. I'd share with you my afterlife of the unexplained. I walk through your walls with you fed on my chains. Yes, I will. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En...